uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In de Japanse stad Nagasaki is herdacht dat de plaats precies 70 jaar geleden... werd getroffen door een atoombom. Premier Abe was erbij aanwezig. Hij stuurt aan op meer mogelijkheden voor het Japanse leger... maar tegen dat beleid is veel verzet. Een 86-jarige overlevende van het bombardement... zei dat de plannen van de regering tot oorlog zullen leiden. Bij het bombardement op Nagasaki kwamen zo'n 70.000 mensen om het leven... Bij de eerste atoombom die de Amerikanen op Japan afwierpen... drie dagen eerder op Hiroshima... werden ongeveer 140.000 mensen gedood. In Venray is het casino overvallen. De twee daders drongen binnen op het moment dat het reclamebord voor de ingang werd weggehaald. Ze gingen er te voet vandoor met de inhoud van de kas, maar hoeveel daarin zat is niet bekend. De politie is naar de twee op zoek. In het Amerikaanse natuurgebied Yellowstone is een wandelaar gedood door grizzlyberen. Volgens de parkbeheerder zijn er rond het lichaam sporen gevonden van een vrouwtjesbeer en haar jong. Ook de verwondingen aan de armen van de man wijzen op een berenaanval. In de 140 jaar dat het nationale park bestaat is pas zeven keer iemand gedood door een beer. De wandelroute waar de man werd aangevallen is afgesloten voor het publiek. Vakantiegangers kunnen de komende dag in het buitenland opnieuw te maken krijgen met grote drukte op de wegen. Met name in het zuidoosten van Europa kan het druk worden. Dat komt vooral door terugkerende vakantiegangers uit Duitsland en Zwitserland. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stonden er de afgelopen nacht nog kilometers file door een ongeluk. Daar worden ook vandaag nog files verwacht. Het weer, het is vanmorgen behoorlijk zonnig... maar in de loop van de middag en avond neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, bij 21 graden aan de kust... tot maximaal 26 graden landinwaarts. Morgen veel bewolking en dan gaat het ook regenen.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 Gelukkig heb ik voldoende voorraad om weer een gevarieerd programma te maken. We gaan eerst naar de Nashville Hitfabriek. Je luisterde naar Miranda Lambert, terzijde gestaan door Little Big Town met Smoking and Drinking. Waarna we verder gaan met Southern Halo en Little White Dress.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 She used to dance when the band played. She used to be the trusting kind. But she's no stranger to the leaving. heard all the best goodbyes. Falling has a different meaning. To her, you're just another guy. If she don't love you, she's just like. In dit eerste uur besteed ik ook aandacht aan het album en de act van de maand. De original van deze week, Sea of Heartbreak, is van Don Gibson. Straks in het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is een Canadese zanger met het country hart op de tong. In 2013 brak hij door met het album Come Cry With Me. Als je voor country gaat, dan moet je zeker naar deze man luisteren. En dan weet je ineens weer hoe country moet klinken. De titelsong is mijn favoriete track van dit album van de maand. I've Only Time Asking. Dance me to the rhythm of the wind The one that lifts the dust when you come in And press those pretty petals to my skin if I've only one time asking, shoo away the crow that's at your door. Don't let nobody tell you what you're. maak ik een muzikaal uitstapje naar Australië, want ook daar wordt uitstekende countrymuziek gemaakt. Zeer bekend daar is Catherine Britt, die met Charleston Road een van haar grootste hits scoorde. toys away. Play games that your sister can play. My brothers learned young they had to do it my way. On Charlestown Road, cricket in the yard with the family. Playing underneath that apricot tree. Built a cubby house, just my brother and me. Charlestown Road. still remember falling asleep each night to the sound of diesel engines and trucks rolling by.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 De formatie werd gevormd in Toronto in 1975 en werkte plaatselijk tot 1978. Na een tussenpauze werd Prairie Oyster in 1983 nieuw leven ingeblazen. Hun stijl is enigszins gebaseerd op de rockabilly, met daarin belangrijke invloeden van de traditionele countrymuziek. Hen heb ik gekozen als act van de maand. Voor velen misschien een eerste kennismaking, maar in Canada waren ze wereldberoemd en regen ze het ene succes aan het andere. Een van die successen is Everybody Knows. Ook grossieren de formatie in awards. Helaas horen we niets meer van hen. so I guess it's true. You made your choices up to you. Well, I know it's gonna break my heart to have to let you go, but I won't try to hide these tears, cause everybody knows. Everybody knows. Everybody Everybody Crossroads, Kees de Haan. De stijl van Duffy Kane is een mix van rock en blues met een vleugje country. Dead Man Walking is reeds zijn zesde album. Het album bevat elf tracks, die allemaal door Duffy Kane geschreven zijn. Duffy Kane trakteert ons op een gevarieerd album waarop we zowel blues als lekkere swingende country kunnen horen. Roadhouse Boogie Woogie is zo'n song. that young girl to the roadhouse boogie woogie. Yeah, yeah, you should have seen Tex. Watch young girl to the roadhouse boogie woogie.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 De song bleef uiteindelijk steken op een tweede positie in de country charts. De song werd gecoverd door ex als Johnny Cash. De dochter van Johnny Cash, Roseanne, nam de song in 2009 op als duet met Bruce Springsteen. De Everly Brothers, Poco en tal van anderen kunnen nog toegevoegd worden aan dit rijtje. Straks een nieuwe versie van deze song. Maar nu eerst het origineel van Don Gibson, Sea of Heartbreak. Er is nog weinig bekend over de band Airport Boulevard. Ik weet niet veel meer dan dat ze uit Austin, Texas komen en dat ze een mix van oud en nieuw brengen. En dat is ook duidelijk te horen in Back in May, Gone in June. show does right now. Back in May. Back in like all the times before. Dust rolls and you disappears just so unkind. In solitude, ain't no peace of mind. I watch it all slowly unwind. When I'm near, but so far away, like a lost ship at sea. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Van Frank Jansen horen we helaas weinig meer. Vandaag dan toch weer een song van deze Brabander. I Wish I Could Back Her Tears. Victoria Eamon, voor velen nog onbekend, heeft net haar album Change of Direction gelanceerd. En daar vinden we ook Give My Broken Heart a Break op terug. Eddie G heeft zelf het mooie I Need You geschreven. comes around. I haven't seen or heard from her in years. The day I said goodbye, I remember how she cried. Lord, I wish I could take. It hurt her so. Now coming back brings on my deepest fears. Has she found somebody new? Or is her love for me still true? Lord, I wish I could take back her tears. I try. If she's waiting. Crossroads. just wekelijks op dit station. heet het nieuwe album van Cannon Smith. Misschien wel de beste songs op het album zijn One of Those, Love at First, American Muscle en Bronco. De titelsong gaat over Cannon's broer, die om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Takes a summertime and dollars at minimum wage To buy some Pittsburgh steel when you come of age And even more than get a running and a shining like you It was two tone tar heel blue and white, couple Kenwood speakers tuned just right. Crazy how a car makes a king out of a kid. It was sundown ready, hard type heavy, shotgun girlfriend pride. Just some teenage and no fear, half ball good years, still turn on eight eyes. Leah has a hard time thinking she's older than you. To me, I still see you backing out in reverse, and the headlights bright behind your hearse. If I could only fix things like someone I once knew, I wouldn't be sitting tangled, mangled, full of county junkyard pain. All busted or rusted out here cussing and crying out your name. Daniel Romano is een van de beste schrijvers van country songs die er op dit moment rondloopt. Maar daarnaast heeft hij ook een uitstekende visie op dit genre. Net als op zijn vorige album heeft Romano weer bijna alle instrumenten zelf ingespeeld. Hij heeft de liedjes op ludieke wijze aan elkaar gekoppeld met een overdaad aan strijkers en daarmee slaat hij een brug tussen de countrymuziek van de late jaren 60 en begin jaren 70, toen Chet Atkins meende dat dit genre niet meer zonder strijkers en blazers kon. There's a cold, dark stare to my lover, and there's a big black mark on my soul. There was a time. of letting go. I know I'm a hard man to follow, and I know I'm the cause of all our pain. But when I'm home, I just I get more happiness from a bottle and get more love from a stranger. I remember the days when we another. Life passes and old fires die. She said, lay it on the line. Let me know what's on your mind. Tell me, darling. get more happiness from a bottle and get more love from a stranger. Ik sluit af met Americana, in mijn ogen gewoon een andere naam voor country. Fox Valley Harvest vertolkt country radio en daar ben ik momenteel mee bezig.